Dit is Maud met het nws Journaal. Bij een ongeluk op de A5 vallen. Ze zaten in een auto die rond middernacht van de weg raakte... en met flinke snelheid op de parallelbaan terecht kwam. Het dodelijke slachtoffer zat achter in de auto. De gewonden zijn de bestuurder en de bijrijder. Hoe het ongeluk op de A50 kon gebeuren is nog niet bekend. In Tajikistan zijn vier buitenlandse fietstoeristen omgekomen toen een auto op een groep inreed. Een van de slachtoffers is een Nederlandse man van 56, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een Nederlandse vrouw van 58 raakte gewond. De andere doden zijn twee Amerikanen en een Zwitser. Volgens lokale bronnen ging het om een aanslag, maar dat is niet bevestigd. De politie heeft een verdachte van 21 opgepakt. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. De bosbranden in het noorden van Californië hebben een zesde slachtoffer geëist. Het lichaam werd gevonden in de buurt van de stad Redding. Volgens de politie wilde het slachtoffer niet geëvacueerd worden. Eerder kwamen al twee brandweermannen en een vrouw met haar twee achterkleinkinderen om het leven. Zeven mensen worden nog vermist. Door de branden in Californië zijn al meer dan 500 gebouwen verwoest. Bijna een week na de felle bosbranden in Griekenland worden nog 25 mensen vermist. Het dodental is opgelopen tot 91. De meeste slachtoffers kwamen om in de vlammen. Een kleiner aantal sprong in zee om aan het vuur te ontkomen en verdronk. Er wordt in het water nog gezocht naar slachtoffers. In een kerk in de zwaar getroffen kustplaats Mati was gisteren een herdenking. De Griekse autoriteiten hebben aanwijzingen dat de branden zijn aangestoken.